My name is Roy en ik zing voor jou een cowboy song. Ja, mijn naam is Harps en ik zeg mooi. Maar waar kom jij vandaan, mijn jong? Ik kom van Texas, Amerika. Nou, dat is fijn, want ik kom uit Olde Pekela. Let ons live in peace. Nou, dat liep me wel wat vies. A little later giet het al wat beter. Amerika en al de pekelaar, it's okay, oh nee, oh yes, oh ja. Let us live in peace, nou dat liep me wel wat vies, een little dan giet het al wat beter. bij ons in Texas. Ik zing in dus hallo. Nou, vuur heb ik geen tijd, ik heb wel anders iets te doen. Meestal zing ik al McDonald had a farm. Ja, je dat gaat zo. Hia, hia, ho. Ik zing all day and sometimes all night. Maar bij ons in Olde Pekela, daar ken dat zomaar night. But ik ben a cowboy en it's in country hits. Kan me niet schelen wie je bent, om mijn paard heet je Frits. Amerika en all the pekelaar, it's okay. Oh nee, oh yes, oh ja. Let us live in I like to live. Life is beautiful. Ja, het leven is wel goed, maar de rest is flauwekul. I am so blij. Oh yes, I am happy. Nou, dat is dan ook toevallig, want hij daar eet ook happy. Ik heb twee zoons and I love them, those kids. Ja, ik heb er ook wat lopen, ons Ali en ons Frits. Ik weet niet wat jij bedoelt, I do not understand die kerel is zo dom als een koes achter achterend. Amerika en all the It's okay, oh nee, oh yes, oh ja. Yeah. Let us live in peace. Nou dat liep me wel wat vies. A little later, dan giet het al wat beter. wat kools en in de winter wat warm. A little later, dan ging het al wat beter. Amerika, het oude laat, it's okay. Oh nee, oh yes, oh ja. Let us live in peace, nou dan lukt me wel wat is A little later, dan ging het al wat beter. brighter.